Dat heeft ze gezegd tegen wetenschappers die het jaarlijkse rapport De Staat van het Klimaat hebben geschreven. De laatste tijd zijn er onjuistheden ontdekt in verschillende internationale klimaatonderzoeken. Vrij Nederland onthult deze week een nieuwe fout. In een VN-rapport uit 2007 staat dat Nederland voor meer dan de helft onder de zeespiegel ligt. Terwijl het in werkelijkheid om een veel kleiner gedeelte gaat. Minister Kramer sprak over de fouten met Nederlandse wetenschappers. Hun nieuwe rapport bevat een enigszins gunstig berichten over de opwarming van de aarde. Die gaat waarschijnlijk iets minder snel doordat de zon tijdelijk minder hard straalt. De Duitse marine heeft met een helikopter tientallen toeristen geëvacueerd van het eiland Hiddensee in de Oostzee. Het eiland dat hoort bij de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is door ijs al dagenlang onbereikbaar voor veerboten. De ijs rond Hiddenzee is op sommige plaatsen 40 centimeter dik, waardoor ook ijsbrekers er niet meer doorheen komen. In totaal zijn 100 mensen en 6 honden van het eiland gehaald. Een andere helikopter heeft onder meer voedsel en medicijnen gebracht voor de ruim 1000 inwoners van Hiddenzee. Een veiling bij Sotheby's in Londen heeft gisteren verschillende records gebroken. Een beeldhouwwerk van de 20e eeuwse kunstenaar Giacometti ging voor 65 miljoen pond van de hand. Omgerekend ruim 74 miljoen euro. Volgens Sotheby's is dat een recordbedrag voor een kunstwerk op een veiling. Het werk van de Zwitserse beeldhouwer is een levensgroot bronzen beeld van een lopende man, getiteld Lomky Mars. Het schilderij Keertje in Cassone van Gustav Klimt bracht ruim 30 miljoen euro op. En dat is een record voor een landschap van Klimt. De totale opbrengst van de veiling van impressionistische en moderne kunst was 167 miljoen euro. Volgens Sotheby's de hoogste opbrengst ooit van een veiling in Londen. Het weer, toenemende bewolking en vanuit het zuidwesten regen, mogelijk ook met natte sneeuw en ijzel. Het KNMI waarschuwt voor mogelijke gladheid in het midden-oosten en noorden van het land. Overdag bewolkt met in het noorden wat regen, temperatuur 4 tot 5 graden.